twee uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Minister Dijsselbloem heeft afgelopen avond in de Tweede Kamer het salaris van de nieuwe SNS-topman Van Olven verdedigd. Hij krijgt jaarlijks 550.000 euro en de Kamer vindt dat veel te veel. volgens Dijsselbloem is de beloning van Van Olven verdedigbaar vergeleken met anderen in de sector. De minister is niet van plan het salaris te verlagen tot de balken en de norm, zoals verschillende partijen willen. Het nieuwe bestuur van de bank moet al het mogelijke doen om de oude bestuurders aansprakelijk te stellen voor de ondergang van de bank, vindt Dijsselbloem. Maar de mogelijkheden zijn volgens hem beperkt, ook voor het terughalen van bonussen. In Mexico heeft een meisje van negen een kind gekregen. Dat heeft de directeur van het ziekenhuis in de stad Guadalajara bekendgemaakt. Volgens hem maken moeder en dochter het goed en zijn ze inmiddels weer thuis. Er wordt nog gezocht naar de vader van de baby. Volgens het meisje is het een jongen van 17 met wie ze een relatie zou hebben. Het Openbaar Ministerie in Mexico zegt dat het meisje pas in de zevende maand van haar zwangerschap in de gaten had dat ze een baby zou krijgen. Het OM zegt dat haar verhaal nog niet is geverifieerd en houdt ook rekening met een mogelijke verkrachting of misbruik. De Utrechtse dichter Onno Kosters heeft de Nationale Gedichtenwedstrijd gewonnen. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van 10.000 euro. De Turing Nationale Gedichtenwedstrijd is het grootste poëzieconcours van Nederland. Iedereen kan een gedicht inzenden. Voor deze vierde editie waren bijna 10.000 gedichten ingestuurd door bijna 2400 dichters. Het Nederlands elftal heeft in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Italië met 1-1 gelijk gespeeld. Het bleef tot in de blessuretijd 1-0 voor Nederland, maar vlak voor het einde maakte Marco Ferratti gelijk. Het weer vanuit het noordwesten trekken winterse buien over het land... en de minima liggen tussen min 2 in het oosten en plus 3 aan zee. Overdag ook buien met hagel en natte sneeuw. Het wordt maximaal 5 graden. Dit was het NOS Journaal. dat is een verrassend begin van deze nacht. <laughs> Klinkt anders. Ja, op een gegeven moment eh, krijg ik zomaar ineens de, uh, mijn achtergrondmuziek te horen. Dat is ook niet de bedoeling. Ik wilde beginnen met eh, gewoon de tune. Maar dat komt in het volgende uur. Wel allemaal goed naar ik mag aannemen. Maar dit was in ieder geval de eerste plaat die ik gepland had. Een hele vraag van Bob Dylan. Soon after midnight. I'm searching for phrases to sing your praises. I need to tell someone. It's soon after midnight, and my day chip and they chatter. What does it matter? The lion they're dying in their blood. Two time and slim. Who's ever heard of him? I'll drag his corpse through the mud. It's now or never. more than ever. When I met you, I didn't think you would do. It's soon after midnight, and I don't want nobody but you. De meester eh, <laughs> in hoogste eigen persoon Jorde Bob Dylan met een nummer van zijn LP Tempest cd die september vorig jaar verscheen. Soon After Midnight, dat kon je horen. En nogmaals een hele goede nacht allemaal. Je bent welkom bij de Nacht in Anders, het eh, muziekprogramma van De Vara op Radio 1... waarbij je niet de vette hits hoort en de grote successen... maar eh, de bijna vergeten hits, uh, albumtracks, hier en daar wat wereldmuziek... een stukje jazz, kortom, we zijn van alle markten en van alle genres thuis... Zijn albumtrack was bijvoorbeeld dus dat uh, eh, genootje net hoorde van die Dylan LP Tempest. Nou, zeg net dat je geen vette hits hoort. Dit is dan weer een uitzondering erop. Maar daar heb ik dan ook weer een uitzondering op. Want je gaat namelijk een eh, studioversie daarvan horen. Al geruime tijd hoog genoteerd in eh, een heleboel hitbraden staat eh, Passenger. En heeft een platinum exemplaar in ontvangst mogen nemen. Omdat er 30.000 singles verkocht zijn van Let Her Go. Zoals ik ik laat je bijzondere uitvoering van Passenger horen met dat Let Her Go. Namelijk de opname die 21 november jongstleden werd gemaakt bij het ochtendprogramma van Giel.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 Hij was afgelopen avond in de Paradiso, grote zaal waar hij een optreden gaf. En Dinsdagavond toen heeft hij ook nog een optreden gegeven in ons land. Dat was namelijk in Utrecht aan de Tivoli Oude Gracht. Maar hij komt eh, komende zomer ook weer eh, deze kant op naar Nederland. Dan zal hij namelijk eh, verschijnen op Pinkpop. Half juni zal dat plaatsvinden en een paar weken later... dan is hij ook op de velden van Rockwerchter te bekennen. Passenger dus. Hierbij De Nacht Klinkt Anders te Vader op Radio 1... Ja, dat, dit is ook nog eens een keer als eh, tune gebruikt... Eh, door onze vrienden van Veronica toen ze nog een publieke omroep waren. Veronica komt naar je toe. Zoiets was het <laughs> volgens mij in ieder geval. Maar wie hoorde je? Dat is even belangrijk. Je hoorde Van McCoy, de producer, eh, arrangeur... met eh, een van zijn hits, The Shuffle, was de titel ervan. En hij heeft als eh, producer ook nog belangrijk werk verricht... voor onder andere Gladys Knight en The Pips. Baby, don't change your mind. Ken je misschien nog wel. Maar dit was dan in ieder geval die Shuffle van Van McCoy. Oud is hij niet geworden, want op zeer jonge leeftijd, 39 jaar was hij... kreeg hij een hartaanval. En die heeft hij niet meer overleefd. Vin McCoy dus. En daarvoor hoorde je de nieuwe Britse band Disclosure. Die hebben een hit met het nummer Ledge. En ze komen dat nummer uitvoeren. En andere nummers ook nog wel. En dat zal gebeuren op 28 maart dit jaar in het eh, trouwgebouw <laughs> aan de Wieboudstraat. Ja, daar hebben ze dan sinds kort ook de mogelijkheid om eh, bandjes te laten optreden. 28 maart zal Disclosure daar optreden. Eh, deze jongen die nu gaat horen, die uh, heeft de afgelopen avond opgetreden in Hardenberg. En vanavond doet hij dat weer. Hier is die Daniel Lohuis. Lohuus. over overuit, dat je zoveel van mij houden. Hou erover op, zeg alsjeblieft. Maar als dat echt zo was, dan was het nou wel anders. Het spiet me slim, maar jij bent niet verliefd. Anders waar je zwijgen, nou jawel. Anders zwijgen, nou jawel, je zoort bij mij. Anders zwijgen, nou jawel. Anders zwijgen, nou jawel. Anders zat jij nou kunnen bieden, dat je voor mij gewoon voor hetzelfde geld. Maar anders weilen nou, ja wel, anders weilen nou, ja wel, anders weilen nou, ja wel, je zoekt bij mij. Anders weilen nou, wel, anders weilen nou, ja wel, anders zat jij nou. zwei drie optredens doet hij maar liefst achter elkaar in Theater De Voorvechter in Hardenberg. Hij begon daar eh, eerder gisteren mee. Afgelopen avond heeft hij daar opgetreden. En vanavond staat hij daar weer op het podium van eh, Theater De Voorvechter in Hardenberg. Daniel Lohuis. komt een nieuw album van hem uit, een nieuwe cd. En die cd die heet Ericana en is vanaf eh, volgende week te koop in de cd-shops. <laughs> voor zover ze er nog zijn, anders kan je ze vinden tussen de games en zo. Maar op dit moment is het al eh, verkrijgbaar via iTunes, dat album. En na verluid schijnt die verkoop, die digitale verkoop, eh, eh, behoorlijk goed te lopen. Daniel Logus, los van het feit dat hij in Hardenberg optreedt... blijft hij daar nog even hangen in het noorden. Want eh, eh, overmorgen dan zal hij optreden in Veendam... in het cultuurcentrum van Berestein. En eh, zondagavond zal hij daar ook wederom een optreden geven. Daniel Lohuus, binnenkort veel meer van hem... en van het nieuwe album Erikane hier in de nacht klinkt anders... bij de vader op Radio 1. Dit is ook van een nieuw album, dat heet Forever and Ever. days are over. Those empty nights have gone for a while. The world upon my shoulder don't feel so heavy when she smiles. Knew that it would. She does my heart good. She does her heart good. Just to know she needs me, I'd send my troops over enemy. final. Netherlands sky. send all my dreams and desires up to the benevolent sky. My soul was bent on leaving. I had no pulse, I was just a flat line. My lungs were barely breathing when her eyes met mine out of the wood. She does my heart She does my heart good. She does her heart good. She does my heart good, Jordan. De stem van Ron Sexsmith. Die heeft een nieuw album gemaakt onder de titel Forever and Ever. En er is eh, een fan van deze zanger, Marjolein Oomsen... die schreef een eh, mailtje met het verzoek of ik graag wat van dat album wilde draaien. Met het grootste genoegen heb ik dus dat gedaan. En zij maakte mij erop attent dat eh, Ron Sex Smith binnenkort naar Nederland komt. 5 maart zal dat zijn, over een maandje dus. En dan zal hij optreden in de People's Place in Amsterdam. Voor degene die toevallig daar aan de buurt zijn... een paar dagen later treedt hij op in de Royal Albert Hall. Eh, maar goed, 5 maart dus in People's Place in Amsterdam. Ron Sexsmith en van Forever and Ever. Die nieuwe cd van hem hoorde je dan het nummer... Eh, she Makes My Heart Good. She Does My Heart Good, maar ik het goed <laughs> zeggen. Ja, dat komt omdat de titel van mijn beeldscherm was verdwenen. Ik dacht van, wat was het nou? She Does My Heart Good. Ron Sexsmith dus. De volgende dame die ik eh, ga laten horen is in Nederland nog een onbekende verschijning. Maar in België is uh, heel erg populair. Ze heeft een hele grote hit gehad. En ze is daar zo populair dat uh, Herman Schuremans, de organisator van Rockwerchter... heeft besloten om haar naar dat Rockwerchter Festival toe te halen. Hier is ze, Jessie Ware. dus naar Rockwerchter toe komt. En dat zal begin juli plaatsvinden in de omgeving van Leuven. En ze heet Jessie Ware. Je hoorde haar met eh, die grote die ze in België heeft gehad. Eh, Wildest Moments. Maar ook in Nederland kunnen we zeer binnenkort met haar uh, gaan kennismaken. Want ze is al 28 maart. Duur nog eventjes. dus zo binnenkort is dat ook dan weer niet. Dan is de zomertijd alweer ingegaan. 28 maart dan kunnen we met haar gaan kennismaken. Want dan zal ze een optreden geven in de oude zaal van de Melkweg in Amsterdam. Jesse Ware dus. Dit is van twee jaar geleden. En ik doet denken aan de More ICO van Chris Montes. Ja, die... Other day I had some love, but now that was two weeks last Tuesday. Since then there's been a slight feeling. I had a deal, but they broke what they were seeing. And my kids are looking hungry. I get some harmony. picked it up. Another day I had some luck, but now that was two weeks last Tuesday. Since then, there's been a sliding feeling. I had a deal, but they broke it Monday. I couldn't figure out what they were saying. Now my kids are looking hungry. I get some harmony around my table. Thank you. Harmony Around My Table. Je hoorde de Britsman Tindersticks, Tindersticks met een track van de LP Falling Down a Mountain. Een album dat twee jaar geleden uitkwam en dit was daarvan die single Harmony Around My Table. Op dit moment op de zondagavond kan je kijken naar een BBC-serie... Brazil with Michael Palin, waarin uh, de Brit, de Britse presentator uh, Brazilië doorkruist. En een paar afleveringen geleden, toen was hij in het noordoosten van Brazilië... had het er over de muziek en toen kwam Luis Gonzaga ter sprake. Dat had ik zoiets van, dat moet je ook maar gehoord worden. Bij deze dan... In de nacht klinkt anders. Nas noites de São João, em vez de rancheira, o povo só só dança o baião. O Rio tá tudo mudado, nas noites de São João, em vez de palco rancheira, o povo só pede, só dança o baião. No meio da rua ainda é balão, ainda é fogueira, é fogo de vista, mas dentro da pista o povo só pede, baião. Ai, ai, ai, ai, São João, ai, ai, ai, ai, São João. É a dança da moda, pois em toda a roda só pede baião. Ai, ai, ai, ai, São João, ai, ai, ai, ai, São João. É a dança da moda, pois em toda a roda só pede baião. No Rio tá tudo mudado nas noites de São João que rancheira, o povo só pede, só dança o baião. O Rio tá tudo mudado, nas noites de São João. Vem, vem, de ponto trancheira, o povo só pede, só dança o baião. No meio da rua ainda é balão, ainda é fogueira. É fogo de vista, mas dentro da pista o povo só pede, só dança o baião. pé de baião, essa baião. Ai, ai, ai. muziek. Deze van Luis Gonzaga. Je hoorde Danza da Moda. En deze soort muziek die wordt, eh, als ik het goed uitspreek, bajao genoemd. En daarin wordt Luis Gonzaga dan weer de koning van de Bajau genoemd. Als ik het allemaal goed uitspreek, want eh, ik ben in Brazilië geweest eh, een tijdje geleden... en eh, die, die Portugese taal die is verrekte moeilijk om uit te spreken... hoe fraai die ook klinkt. misschien juist omdat hij zo fraai klinkt. Maar in ieder geval, Jorde, een icoon uit het noordoosten van de Braziliaanse muziekcultuur. Luis Gonzaga, dus met dat Danza da Moda. <laughs> En Dick ja. Wimmer. You're not the type, type of girl to remain with the guy, with the guy too shot. dit van Andy Gummer, Free By Me, zo heet het. De Amerika komt de gast. Zo dadelijk hoor je een cabaretfragment uit spijkers met Koppen van afgelopen zaterdag. En meer uit met Koppen cabaretfragment en de columns. Die hoor je tussen half vijf en vijf. Maar goed, zo dadelijk dan als eh, voorproefje een cabaretfragment... met onder andere Dalf Jansen. En tot die tijd hoor je de Buggles. I am a camera. how they fade so fast. Look back, there is no escape. Tied down, now you see too late. Lovers, they will never. a rock. heeft deze week het programma Nieuwsuur behoorlijk uit zijn school staan klappen over privégesprekken die hij met leden van het Koningshuis had. Lubbers stelde onder andere dat Beatrix de neiging had alle vriendinnen van Willem-Alexander af te keuren. Naar aanleiding van het uit de schoolklap van de oud-premier... is aangeschoven het inmiddels gepensioneerde hoofd van de RVD... Rijksvoorlichtingsdienst, dat is de Vertraten. Welkom. Ja, dank u wel, dank u wel. Meneer Vertraten, de RVD is er normaal gesproken om het leden eh, van het Koningshuis om ze te beschermen tegen de media. Maar u bent hier juist met u nieuws heeft over de koningin. Ja, klopt. U moet zich zo voorstellen, meneer Jansen. Ik heb jarenlang als hoofd van de RVD voor de koningin gewerkt. Ik heb uiteraard bijzonder veel meegemaakt met de majesteit. Waar zij was, daar was ik. En ik heb het al die jaren met veel plezier voor me weten te houden. Dat is duidelijk. Maar toen ik meneer Lubbers deze week zo vrijelijk en liefdevol zag praten over de koningin... dacht ik, waarom ook niet? Het is zo'n mooi mens. Het is zo'n verdomd leuke vrouw. Mm. Nederland mag onderhand wel eens kennis maken met de mens Beatrix. En wat wilt u laten zien? Ik heb bij mij op zolder nog heel wat zelfgedraaid filmmateriaal van haar liggen. Dus ik dacht, ja, dat is eigenlijk best de moeite waard... om het volk, juist nu ze aftreedt... eens een kijkje achter die koninklijke schermen te gunnen. Ja, nou, wij verheugen ons, dat begrijpt u. Ehm, u heeft een 8 eh, mm filmcamera neergezet. Er hangt hier achter ons een levensgroot eh, scherm. Het, is, het is radio. Wilt u misschien eh, commentaar geven bij de beelden? Ja, prima. Dat, dat, dat zal ik doen. dan zet ik de projector aan. Ja. Zo. Daar gaat hij. Ja. Kijk, hier film ik door de gangen van het paleis. Mhm. trap op, nog een trap op. En dit is de werkkamer. Nog een gang door. En hier maak ik een deur open. Kijk, hier komt ze net uit bad. Ja. Godzalmachtig, dat is eh, voor mij wel heel veel informatie in één keer. Eh, dit. Ja, ja, dat is een leuke binnenkomer, hè? Zie je, Dolf, ze heeft gewoon een streepje. Zie je? Sorry? Op de badhanddoek. Ah. is gewoon gestreept. is gewoon gestreept, net als wat jij en ik hebben. Even kijken, wat krijgen we hier? Oh, dit is voor haar 40ste verjaardag. Hier kwam een wens in vervulling. Wat gebeurt hier? Hier wordt een tatoeage op de rug gezet. Zie je? Een tatoeage? Ja. Kijk, hier is die af. Noord. Ja. Ja, even kijken, wat is dit? Oh, dit is op moederdag. Moederdag. Moederdag. Kijk, dat heeft ze van Willem-Alexander gekregen. Zelf gemaakt. Schattig, hè? Is dat een asbak? Nee, dit is een hoed van klei. Oké. Wat gebeurt er nu? Staat ze nou in een shawarmazaak? Nee, nee, dat zou je zeggen. Nee, dit is gewoon bij haar thuis. Ze heeft zelf zo'n shawarma-rol in de keuken hangen. Vindt ze lekker als ze s'avonds een biertje gedronken heeft. Kijk, kijk, hier staat ze om te snijden. Moet eens kijken. Veel te dikke plak ook. Het is ook nog helemaal niet gaar. Flinke dot knoflooksaus erbij. Nou, zij kijkt niet zo nou hoor, Dolf. Maar daar word je toch hartstikke ziek van? Ja, absoluut. Kijk eens, dit is diezelfde avond. Oh, shit. Ja, ja. Ja, aan de voor- en aan de achterkant oh, hoor. Zie je? Oh. oh, wat een rol. En het gaat maar door, hè? Zie je dat? Waarom heeft ze dit in godsnaam gefilmd? Nou, om maar aan te geven dat het ook gewoon maar mensen zijn, hè? Moet eens kijken, moet eens kijken. Dit is gewoon waterdun. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oké, oké. Volgende. Wat, wat doet ze nou? Wat is dit nou? hier staat ze op de paleisdeur te bonken en op de ramen te slaan. Maar, maar, maar, kon ze niet naar binnen of was ze gewoon doorgedraaid hier? Nee, dit is pakjesavond. Ja. Ja, even kijken. Als het goed is, komt er nu nog een heel klein oh, stukje. ja, kijk. Dit vind ik zelf zo ontroerend. Net was onze koningin als ze helemaal op de gemak was. Hier, kijk, hier is helemaal in de nopjes. Badjas aan, tijgersloffen, schel nacho cheese, Dr. Pepper, jointje erbij. Ja, is mooi, hè? En kijk, kijk. Wow. Daar gaat haar haar los. Wow. Zo. Staat er ook leuk, hè? Ja, ja afgelopen. Ja, nou, dit was Meneer Vertraten, wat gaat u verder doen met deze beelden? Nou, ik ben bezig met een langere versie samen met meneer Lubbers. Die schijnt ook nog bizar veel materiaal te hebben. <laughs> en dan hopen we toch de bioscopen. En hoe gaat die heten? Beatrix, gewoon een mens van vlees en blauw bloed. Dank u wel. I guess the dance is over now. So you just curtsy and I'll bow and ask the band to play us old anxiety. And I'll just take what's left of me right back to where it used to be. And you Go sail your magic carpet far across the sky. I wish I could have made it more like the movies for you. Some pretty technicolor way it's never been. I'm sorry when I kissed you. You never got to hear those violins, did you, girl? just too steep for me to climb. And I guess these dirty streets of mine were just too rough for you. I wish I could have helped you see just one of your sweet childhood dreams. But though I tried, I could not make not one of them come true. never got to hear those violins. 70. Dr. Hoek, en dokter in de medicine show. De cover of Rolling Stone, Sylvia's Mother. En dit was een iets minder bekende More Than The Movies. Je hoorde Dr. Hoek dus daarvoor cabaretfragment uit Spekers met Koppen van afgelopen zaterdag... met onder andere Dolph Jansen. Die werd weer voorafgegaan door de eh, Buggles... die een hit hadden, een hitje destijds met eh, het nummer I Am A Camera. Zodadelijk het laatste nieuws, Renate Evers, die dat komt mededelen. En na het nieuws dan eh, krijg je onder andere Blauwtsoen te horen en David Bowie. Maar nu eerst Lenka. Everything at once. as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear, as free as a bird, as neat as a word, as quiet as a mouse, as big as a house.